4 uur. Dit is Martijn van Beek met het NOS. Die is getroffen door een zware aardbeving. Het epicentrum lag zo'n 200 kilometer ten zuiden van de hoofdstad Santiago. De beving had een kracht van 7,2 op de schaal van Richter. Het lijkt erop dat er geen slachtoffers zijn gevallen en dat de schade meevalt. Twee jaar geleden kwamen bij een aardbeving in Chili zeker 500 mensen om het leven. Zittend president Wade van Senegal heeft toegegeven dat hij de verkiezingen van afgelopen dag heeft verloren. Volgens de staatstelevisie erkende hij zijn nederlaag in een telefoongesprek met zijn tegenstander, de liberale oppositieleider Sal. Het was de tweede ronde van verkiezingen. De eerste ronde, eind februari, werd overschaduwd door rellen, waarbij zes doden vielen. De verkiezingen van gisteren verliepen ordelijk op een paar opstootjes na. De kandidatuur van de 85-jarige Wade was omstreden. Hij heeft er al twee termijnen op zitten, maar het Hoge Rechtshof maakte geen bezwaar toen hij in strijd met de grondwet opging voor een nieuwe ambtsperiode. Slovenië heeft zich in een referendum uitgesproken tegen meer rechten voor homostellen. Volgens de voorlopige uitslag stemde bijna 55% tegen de nieuwe wet. Het voorstel was dat homoseksuele paren hun partnerschap mochten registreren. Ook zouden ze het recht krijgen elkaars kinderen te adopteren. De nieuwe wet was al goedgekeurd door het parlement. Vooral de Rooms-Katholieke Kerk en conservatieve partijen voor de campagne tegen meer rechten voor homo's. Een paar jongens hebben vanmiddag een tankgranaat uit de Tweede Wereldoorlog meegenomen naar hun huis in Alkmaar. Ze hadden het explosief gevonden tijdens het buitenspelen. De politie zette de buurt af en ontruimde uit voorzorg een aantal huizen. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel meegenomen om het onschadelijk te maken. De bewoners konden daarna weer terug naar huis. De politie zegt nu dat er geen ontploffingsgevaar is geweest.